Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie zegt dat Griekenland zijn verplichtingen moet nakomen. Anders is het beter dat het land de eurozone verlaat. Het is voor het eerst dat Barroso dat zegt. Tot nu toe hield hij vol dat Griekenland in de euro moest blijven. Bijna een week na de Griekse verkiezingen zijn al drie formatiepogingen mislukt. De afgesproken bezuinigingen zijn het grootste struikelblok. De Europese Commissie begint een nieuw onderzoek naar de staatssteun die ING heeft gekregen. De bank kreeg in 2008 en 2009 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Brussel wil onder meer weten waarom ING daarvoor geen passende vergoeding heeft betaald, terwijl het bedrijf wel winst maakte. Daarnaast vraagt de commissie zich af waarom hypotheekbank Westland Utrecht nog steeds niet is verkocht, wat wel met ING was afgesproken. De meeste nabestaanden van de vliegramp in Tripoli hebben overeenstemming bereikt over de schadeafwikkeling. Voor zo'n 10% wordt nog verder onderhandeld, zegt een advocaat die veel nabestaanden bijstaat. Over de hoogte van de vergoeding mag de advocaat niet zeggen. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat een vliegtuig van Afrika Airways neerstortte bij Tripoli. Er vielen 103 doden, onder wie 70 Nederlanders. Premier Rutte wil geen verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dat zei hij in Pauw en Witteman. In het vijfpartijenakkoord staat dat de aftrek in nieuwe gevallen wordt beperkt tot annuïteitenhypotheken. Rutte noemt dat gezien de crisis verstandig, maar wat hem betreft blijft het daarbij. De NS verwacht dat het treinverkeer van en naar Utrecht vanochtend weer volgens het normale dienstregeling verloopt. Gisteravond viel het treinverkeer stil door een stroomstoring. Op Utrecht Centraal waren honderden reizigers gestrand. Toen de treinen na half elf weer gingen rijden, beloofde de NS dat iedereen zijn bestemming zou bereiken.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 too. Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh? Made up of? Oh. I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run You could get shot homie if you want to Put your guns up, tell your crew don't front I'm a hoodlum nigga, you know you were two ones Bitch I'm about to blue up too I'm the one to you day I'm the new ship from young Rapunzel Who are you bitch, new lunch? I'm a ruin you cunt I'm a ruin in the 212 with the fifth cop niggas, the 210. Fuck your gun, you. When your goon sprayed up, bet his bitch won't get a metro, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.